Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is flink onder de indruk van de verhalen die hij vandaag heeft gehoord. In de wijk waar vorige week een explosie en een brand was. Abu Taleb ging op werkbezoek in Zuid-Amerika toen de ramp gebeurde. En vanmiddag ging hij voor het eerst langs. Nou ja, heel verdrietig eh, als er zoiets gebeurt eh, en dan drie dodelijke slachtoffers eh, vallen. Met heel veel schade eromheen, veel emotionele schade. Ook mensen die net bij mij binnen zaten te huilen, ja, die hun tranen niet binnen kunnen houden. En ook zeer geëmotioneerd getroffen zijn. Kinderen die daar heel erg onder, onder lijden. Ja, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Maar kritiek is er ook, want bewoners vinden dat Abu Talib eerder had kunnen komen. Of ook even had kunnen bellen. Abu Talib zegt zelf dat zijn collega's vonden dat hij niet eerder terug hoefde te komen. Het Oekraïense leger heeft gewisseld in topman. Sierski wordt nu de nieuwe legerleider. De oude leider stond twee jaar aan het roer... maar president Zelensky en hij zouden het te vaak met elkaar oneens zijn geweest. Oud-militair Mart de Kruijf weet wat voor man dit is. Hij kent de Russen door en door. Hij weet precies hoe Russen denken, hoe Russen doen. Dat heeft hij ook gebruikt in de gevechten bij Kiev. Dat heeft hij gebruikt in het offensief bij uh, Kharkiv. Dus hij kent de Russen door en door. De geruchten gingen al lang dat president Zelensky een nieuwe legerleider wilde. Het Oekraïense leger gaat ook gelijk verder met een nieuwe aanpak. Zelensky zegt dat ze de mobilisatie anders gaan doen. En er mankeert van alles aan bakfietsen van het Nederlandse merk Babu. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gebeurt geregeld dat het frame van die bakfietsen ineens doormidden krakt. Ook Katelijne maakte dat mee. Mijn hele stuur begon te bibberen. Dat je nog even denkt van nou word ik nou gek, wat, wat gebeurt er? En eh, toen begon hij dusdanig aan het stuur te schudden dat ik hem eigenlijk niet meer eh, recht kon houden. Dus ik ben gestopt, op de stoep gaan staan. En dan, ja, dan ga je kijken wat is er aan de hand. En eh, toen schudde ik nog een beetje aan mijn stuur en toen klabam, toen lag hij dus helemaal doormidden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat nu onderzoek doen naar de bakfietsen van Babu. Het bedrijf zegt zelf dat ze zich niet herkennen in de verhalen van RTL Nieuws... en dat ze iedereen netjes helpen als ze problemen hebben. Dan nog het weer.